Lot met het NOS Journaal. Premier Rutte moet het dividendbelasting af te schaffen. Aanleiding is het bericht dat een aantal multinationals de formerende partijen onder druk heeft gezet om die omstreden maatregel in het regeerakkoord op te nemen. Bedrijven als Shell en Unilever zouden overwegen om hun hoofdkantoor weg te halen uit Nederland. Afschaffing van de dividendbelasting zou dat kunnen voorkomen. Volgens groenlinksleider Klaver, die het debat met Rutte aanvroeg, is het kabinet chantabel gebleken voor grote bedrijven. En ook andere partijen willen duidelijkheid over de maatregel. Het Openbaar Ministerie heeft één dag celstraf en een taakstraf van 180 uur geëist tegen een voormalig lid van Vindicat. Hij wordt ervan verdacht dat hij een aspirantlid van de Groningse studentenvereniging ernstig heeft mishandeld. Wouter B. zou tijdens een ontgroening op het hoofd zijn gaan staan van een eerstejaars student. Het slachtoffer zegt dat hij er nog steeds last van heeft. Hij wil een schadevergoeding van ruim 5000 euro. Minderjarige vechtsporters mogen elkaar niet meer op het hoofd schoppen en slaan. Dat heeft de vechtsportautoriteit besloten vanwege het risico op hersenschade. Dat gevaar is er niet alleen als een sporter knock-out gaat, maar ook als het hoofd keer op keer wordt geraakt. Het verbod geldt voor kickboxers, thaiboxers en beoefenaars van mixed martial arts. Omroep BNN-VARA gaat de kijkcijfers op een andere manier meten. Naast de televisiecijfers nemen ze ook het kijkgedrag op Facebook en YouTube mee... en letten ze op interactie op sociale media. Daar komt een wekelijkse rapportage van. Kijkcijfers zijn van groot belang voor programma's. Een goed kijkcijfer kan een nieuw seizoen betekenen. Lage cijfers het einde van het programma. Het weer dan nog, het is overwegend bewolkt. In het noordwesten kan het licht gaan regenen. Morgen begint de dag met regen. In de middag klaart het wat op. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan alweer 20 files in de Randstad. Dit zijn de uitschieters. De A4 Amsterdam-Den Haag alweer 20 eh, minuten extra tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof En bij Dorp naar Den Haag nog eens 10 minuten erbovenop. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Hendrikido Ambacht en Papendrecht alweer bijna een kwartier vertraging.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 hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag 9 januari. Of 9 januari, 9 november. Nee, ik ga wel heel erg snel. vier uur de tijd voor Muziek van Live. Oftewel, Hans alleen in de middag. Ja, zou wel denken, het is iets anders. Ja, het is ook iets anders. Ronald is er niet. Dus ik moet het alleen doen. Maar we maken er toch wel een gezellige middag van, hoor. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en Ziggo kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio www.zfm-live.nl En we hebben natuurlijk onze vaste rubriek weer om kwart over vier, de nummer 1 hit van de week. Half vijf de column van Nel Kerkman. Nummer 1 hit van het jaar en deze maand uit 1969 om kwart voor vijf. En kwart over vijf Gouden Ouwe van de week. En om half zes het weer voor het komend weekend. En kwart voor zes de programma van Circus Zandvoort. En niet te vergeten nieuws over onze badplaats. Een eh, vol programma dus, dus ik ga gauw beginnen. En ik heb de eerste, heb ik een lekker plaatje uitgezocht. En Bart was het er helemaal mee eens. kust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Ja, en ik begin maar even met de evenementenagenda van november. En de 11e, Sint Maarten lampionnenoptocht. En de start is bij Pluspunt, aanvang om 7 uur s avonds. De 12e culinair rondje Zandvoort, wijn- en spijswandeling langs 8 restaurants. Aanvang om 12 uur. De 12e Jazz in Zandvoort met Gert Wantenaar Theater de Krocht, aanvang om half drie. De dertiende, The Furious. Eerste band in het Theater de Krocht, aanvang om kwart over acht. De negentiende, Zandvoort Lacht. Stand-up comedian in Amsterdam Beach Hotel, aanvang om acht uur. De negentiende, en daar komt die intocht van Sinterklaas. Ja, ja, daar komt hij. Strand ten, ten hoogte van de rotonde. En aanvang om één uur. Dan komt hij aan het land. En de negentiende, Classic Concert, Symfonieorkest Haarlem... Protestantse Kerk, aanvang om drie uur s middags. En ook de 19e, Zandvoort 500, lange afstandsrace... Circus Circuit Zandvoort. En de 23e, Zandvoort Sportgala. En dat is georganiseerd door de Sportraad Zandvoort... in de raadzaal om 7 uur s'avonds. avonds. ProRail die meldt dat van 18 tot en met 26 november... er geen treinverkeer is van Zandvoort naar Haarlem... in verband met het vernieuwen van het spoor... en tevens worden de landhoofden van de natuurbrug Duinpoort aangelegd. Er worden extra NS-bussen ingezet... en de reistijd duurt wel 15 tot 30 minuten langer. Dus reist u met de trein, wees dan extra alert op de treintijd. Ja, dat is nog precies dezelfde als verleden week. Oh, sorry. Dat is precies dezelfde als verleden week nog. En het is What About Us van Pink. Ja, even kijken of hij wil starten. Ja, daar gaat hij hoor. Nee, hij doet het niet. Het is de verkeerde. Hij wil niet starten. Ja, dat krijg je als je de Spotify van een ander gebruikt. Hè? Dan heb je een probleem. nog even kijken. Ja, daar komt hij aan hoor. We are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? we are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fool. normaal ben ik niet zo gecharmeerd voor, eh, van, eh, van de moderne liedjes. Maar dit vind ik een geweldig liedje. Ik wil eh, nog even reclame maken voor een, een uitzending van ZFM. Live vanuit Hotel Hoogland. En het is Goedemorgen Hoogland. En dan zal ik u even vertellen. Tien over tien, dan komt uh, werkdag Stichting Zuiduinen. En dat is een oude, klant, oude gast van ons geweest van verleden week. Dus ze hebben het voor elkaar gekregen. Ze komt daar in dat programma om tien over tien. En om vijf voor half elf komt de duinwachter verteld. En om tien over elf komt de politiek, het CDA. En om vijf voor half twaalf, Anthony Donner schreef het boek Dutch DJ. Die komt daar ook. En om tien over half twaalf, Jazz in Zandvoort. En dat alles wordt gepresenteerd door Pieter Joustra en Gerry Rutte. En eh, de techniek is in handen van Jack Jozef Duinmeijer. En de eindredactie is in handen van Gerry Rutte. for me. darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell مكة my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry me. dinsdag mocht groep 4 van de Duinrooschool ontbijten met de burgemeester in het raadhuis. Ze kregen eerst een rondleiding en dat was reuze interessant. Maar na enige tijd kregen de leerlingen toch wel flink trek... en schoven ze in de raadzaal aan tafel om heerlijk met z'n allen te ontbijten. Burgemeester Niek Meijer benadrukte dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Desondanks blijken veel kinderen al dan niet gedwongen de maaltijd over te slaan. De burgervader overhandigde ook een cheque van 150 euro aan het Jeugdcultuurfonds... dat in Zandvoort goed werk doet. Helaas moest hij weer op tijd weg voor een andere afspraak. De kinderen van de Duinrooschool bedankten hem voor het heerlijk ontbijt... en de gezellige ochtend. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij ben ik aardig gewend aan het uurtje erbij. Want zo voelt het voor mij. Het is nog lekker licht als ik opsla. Heerlijk. Ik ben wel voor om die tijd zo te laten. Ook de avonden lijken daardoor gezelliger. Oké, het is sneller donker, maar daarentegen is het tijd voor meer kaarsjes... en om heerlijk op de bank te hangen en gezellig naar tv-programma's te kijken. Heel Holland is uitgebakken. Daardoor in plaats gekomen Robert en Brink, terug met All You Need Is Love. De jankenbalk kan weer afgestopt worden. Alleen is er wel een dilemma in Huizen Kerkman, want ik kijk liever naar Maestro. Dus zit ik met mijn iPad maar op de reservebank. Maar ook terugkomt, maar wat ook terugkomt is de Fabeltjeskrant met meneer De Uil, juffrouw Mier en Ed en Willem Bever. Heerlijk jeugdsentiment. Het komt niet als poppenspel terug, zoals vroeger, maar als computeranimatie. Alleen moeten de kindertjes en de andere fans tot 2019 wachten. Wat ook een aanrader is om naar te kijken zijn de raadscommissies. Vooral nu het live wordt uitgezonden. Het is echt komisch om te zien hoe men met zijn bril omgaat. Meestal lijkt men schuin over de leesbril heen... maar vaak staat de bril startklaar op het hoofd... en wordt veelvuldig op en afgezet. Dan is er ook nog de act van de microfoon. Als je aan het woord bent, dan zet je dat ding aan... en ben je prachtig in beeld. Maar vaak wordt vergeten om het apparaat aan te zetten. Vervolgens zakken raadsleden heerlijk onderuit. Zo, ik ben klaar. Maar, voor, maar omdat de microfoon aanstaat, blijft men al nog in beeld. Soms zijn de microfoon en camera niet goed afgesteld... en zie je iemand zonder hoofd. Dat komt de laatste tijd, vooral bij de OPZ-hoek, vaker voor. Kennelijk vindt Berendse het geen probleem... want het hoofd van Echtposter stond toch al op scherp. Trouwens, ik weet niet of het nieuw is... Voordat de vergadering begint zie je dat iedereen elkaar de hand schudt. Een, enkeling omzeilt het gedoe en schuift stiekem op zijn stoel. Kennelijk heeft hij of zij smetvrees. Dus ben ik uitgekeken gekeken op Robert, Maestro en andere tv-series. Dan is het raadscommissie een tip. Want behalve kijkplezier word je soms heel soms er iets wijzer van. Verfrissend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. Dachten de Zandvoortsers het najaar verlost te zijn van die heerlijke steekbeestjes... neemt het trio Mosquito's bezit van Zandvoort. Heel Zandvoort. Nee, natuurlijk niet. De illustere trio Mosquito's uit Muggenstad Haarlem... strijkt namelijk vanaf 6 oktober tot 19 november neer in Zandvoort Museum... voor een prikkelende tentoonstelling van hun bekende en onbekende kunstwerken... Alle drie de mosquito's zijn bij het publiek bekend. Gelouterde, zelf gelouterde Heems Haarlemse kunstenaars. Zeker als je de afgelopen jaren in de vroege ochtend de trein naar je werk nam... het patronaat in Haarlem met een bezoek vereerde... of in plaats van je telefoon of tablet als broodnodige afwisseling een tijdschrift of krant in je handen nam. Op zoek naar de dagelijkse cartoon. CQ Illustratie. Wie zijn die tekenaars van de Creo Mosquito? Roel Smit, Zwarts en strik. Een trick. Kijk op de website van het Zandvoort Museum voor meer informatie over deze kunstenaars. Tijd voor een kennismaking met deze Hanemse mosquito's...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 Ja, en ik ga nu een plaatje draaien. Speciaal voor mijn vrouw die thuis op, uh, op mij zit te wachten straks met lekker eten. Ja, daar zorgen ze altijd goed voor. Daarom, dit is speciaal voor Jannie. dan komen we bij ons volgende item, de nummer 1 van het jaar. En ik heb gekozen uit het jaar 1969. En deze, deze hit die stond in december nummer 1. En het gaat dan eh, over een single van The Cats. En die werd uitgebracht in 1969 en hij werd ook nummer 1 in 1969. De single werd bekroond met goud. 'Miriam' werd geschreven door Arnold Muren. 'Miriam' werd in 1987 opnieuw uitgebracht, maar toen was het geen hit meer. Het lied gaat over een man die lange tijd onderweg is geweest... en bij terugkeer zijn geliefde in tranen aantreft. Zij heeft zich al die tijd van hem verwijderd... terwijl hij nog hoop heeft dat ze nog bij elkaar terug kunnen komen. De Nederlandse producer, John Murring... leverde een Duitse versie van het nummer van The Catch. Deze bestaat uit vertaalde delen en eigen tekst. De strekking van het nummer is ongeveer gelijk. En het gaat, ik bedoelde, Marion. En dat is een single van The Cats. afraid Alweer een gouden ouwe, ouwe, ouwe. twee winkels van Nieuw Unicum, het winkeltje en het hoekje in Zandvoort Noord, zijn al helemaal een kerstfeer. De cliënten van Nieuw Unicum, die daar actief en creatief een dagbesteding hebben, zijn hard aan het werk geweest om mooie, kerstachtige artikelen te creëren. Op maandag 13 november, van half zeven s'avonds tot half negen, zijn beide winkels voor het publiek geopend. Ja, die hadden we al gehad. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, het is alweer zo wat tijd. Dus we gaan de laatste gaan we draaien. En dat is er eentje van Paul Simon. En dan zie ik u graag weer terug na de reclame en het nieuws.